De commissie die toeziet op de overgang constateerde enige tijd geleden dat veel gemeenten nog niet zo'n contract hadden. De commissie was bang dat veel kwetsbare kinderen volgend jaar geen hulp meer zouden krijgen. Het kabinet zegt nu dat de afgelopen weken duizenden contracten zijn gesloten. Vier vrachtwagens met vrakstukken van de in Oekraïne neergehaalde Boeing 777 zijn onderweg naar Nederland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigt tegenover de NOS dat de eerste trucks vanochtend zijn vertrokken uit Kharkov. Het konvooi gaat over de weg naar vliegbasis Gilserijen in Brabant. Daar worden alle wrakstukken onderzocht. De Fiat heeft gisteravond op 20 plaatsen invallen gedaan in een onderzoek naar fraude door restaurantketen Sumo. Dat gebeurde onder meer in Den Haag, Rotterdam, Breda en Haarlem. De Belastingdienst denkt dat de omzet van de Sumo-restaurants doelmatig werd afgeroomd. Daardoor betaalt het bedrijf ook minder omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Enkele vestigingen van Sumo hebben tegenover Omroep Brabant en De Telegraaf bevestigd dat er mensen van de Fiat zijn geweest. De voetbalbond van Albanië gaat in beroep tegen de straf die werd opgelegd na het drone-incident tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië. De bond wil dat de reglementaire 3-0-nederlaag ongedaan wordt gemaakt. Tijdens de wedstrijd vloog een drone met eraan de vlag van grote Albanië boven het veld. Daarop raken wegpartijen uit en werd de wedstrijd gestaakt. Beide landen werden bestraft en allebei gingen ze bij de UEFA in beroep. Maar de beroepscommissie bleef bij de straf. De Albanese bond stapt nu naar het CAS, het de hoogste instantie voor sportrechtspraak. Het weer, het is bewolkt en de komende uren kan er in Limburg wat lichte motsneeuw vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. In het oosten vandaag lichte, vrie, eh, lichte vorst. In het zuidwesten wordt het 4 graden. Morgen weinig verandering. Vanaf vrijdag is het minder koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat voorknopend knooppunt Koenplein een file met een lengte van 2 kilometer. Komt er een ongeluk in de Koentunnel, er is ook één tunnelbuis in zuidelijke richting dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 And though you het en de Union Gap. <laughs> ik zei dat over Bart van der Meer, mijn collega... die morgen uitzending heeft van uh, eh, 2 tot 4. <clears throat> Omdat ik het uh, goed herinner dat hij een verschrikkelijke hekel aan deze plaat had. Dus vandaar dat ik zei van Bart, als je toch luistert... zet dan die radio na drieën even wat zachter. Dan hoor je in ieder geval dit nummer niet. Ehm, Young Girl heette het. En het was de eerste hit voor dit gezelschap in de, in de 60s. Young Girl. En dit is ook weer nog leuk hoor. Ja, moet je eens horen. Peter Green's Fleetwood Mac. Albatross. met zijn Fleetwood Mac toen de tijd. <clears throat> de tijd dat het nog een beetje een bluesband was. Zijn eh, gigantische eerste hit hadden met Need Your Love So Bad. En eh, toen kwam dit, Albatross en eh, Man of the World. En natuurlijk niet te versmaden het prachtige Oh Well Part 1. Wat in 69 de allereerste Veronica alarmschijf was. Weten we ook nog. prachtige plaat Peter Greens, Fleetwood Mac en dat we dat heette Albatross. Um, even kijken, wat, ik, wat krijg ik nu? Ehm, even denken hoor. Ja, die moet ik hebben volgens mij. Ja. Ik ben even, in, eh, de war. Ja, ik weet niet hoe dat komt. ben gewoon even in de war. Nou, we gaan gewoon deze doen. Komt allemaal goed. Ik weet... center peace of mind. Watch the piper call the tune. Watch the servant beat his master. I wonder why I never asked her peace of mind. Wouldn't you like to know I love? take a ride. Come on before I forget you. And take to the mountains. High. Wouldn't you like to know I love you? Jump on a plane and take a ride. Come on before I forget you. And take to the mountains. High. Richard Barnes was dat. En het nummer heette eh, Take to the Mountains. Ik eh, zit de volgorde een beetje door elkaar te gooien. Want ik had eerst, eerst nu iets uit de 60s moeten draaien. Dus nu hebben we de twee uit de 70's gehad. Nou, dan krijgen we nu twee uit de 60's, s Dan is het haakje weer gelijk. Toch? Ja, is weer gelijk. The Small Faces, de band van Steve Mar Marriott Ronwood. En eh, onder andere Ian McLagan. Die daar allemaal inspeelde. Fantastische hits hadden. Eerst heel ruig begonnen. En later ook wel wat rustiger werden. Maar niettemin toch fantastische nummers uh, eh, maakten. Waaronder dit fantastische nummer. En ik was, een paar weken geleden was ik in, uh, in Patronaat in Haarlem. En daar zat een, een bandje waarvan ik de naam ook alweer niet meer, in weet. Alzheimer Light of zo, weet ik veel. En in ieder geval, daar zat een bandje te spelen. En die speelde dit nummer ook. En dat deden ze verdomd goed.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 En weet je hoe ze dat nou flikten? Dat, dat, ik heb dat wel eens gehoord van een technicus in, in de toenmalige Intertoon Studios in Heemstede. Pierre Godfroy Chateau heette die man. Die deed onder andere veel voor de LP's van Kajak. Eh, dan liep je als een gek met, met, eh, met een microfoon van speaker naar speaker te rennen. En dat nam hij dan op. En dan kreeg je dat effect, schijnt het. Ja, zo deden ze dat vroeger. Tegenwoordig kan je dat gewoon, heb je dat digitale apparaatje zitten. Maar de mensen die de, toen de tijd in zeg maar de, de, de 60s, die hadden dat niet. Nee, dat was, bestond helemaal niet. Dus eh, zo gebeurde dat. Nou, oké, dan weet je dat ook weer. Uh, Park heette het liedje en ehm, het waren de Small Faces. Oh nee, ik zou twee nummers uit de 60s draaien. Ik wou die 70 eh, schuiven, maar dat doen we niet. Nee, want anders dan eh, worden de 60s eh, tekort gedaan. The Rogers Brothers. Unchained Melody. My darling, I've love. God, speed your love to to the sea, to the sea. How prachtige, prachtige plaat van eh, dat duo dat ook nog eens een eh, grote hit had met You've Lost That Loving Feeling en zo. Eh, maar dit was een, knaller hoor. Dit was een hele grote knaller toen de tijd. Unchained Melody en dat waren de Righteous Brothers. Yes, the Righteous Brothers. Ja, volgens mij heeft een van die zangers daarvan, die heeft later nog eens een hit gehad met... met, met met Dirty Dancing of zo. Daar zat hij ook in. Althans in dat liedje. Ja, volgens mij wel. Nou, als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Ik kan mij Huppa, we gaan door met... Ehm, even kijken, met... Eh, ja, met eh, de 70s weer. Ja, een hele leuke trouwens. Joe Cocker, hè? Ja. Uit de film Maddox and Englishman. Cry Me a River. Now you say that you love me. At the so sorry oh, for being so unkind. Not to cry, not me, be. Draw me out of my head. Heaven's yet a tear. Remember, I remember all that you said. All the lovers do stupid. tijd. En eh, een show opgebouwd, eh, ja, opgebouwd rond Joe Cocker. Eh, de man had net een grote hit gehad in 69 natuurlijk met With a Little Help From My Friends. En die prachtige LP met Feeling Alright. En nog veel meer moois. Daarna kwam zijn tweede LP geproduceerd door Leon Russell. En daar stonden prachtige liedjes op als The Letter en zo. En nog meer van de moois. En het derde wat er van hem uitkwam, dat was dit dubbelalbum. Uh, Mad Dogs en Englishmen. En dat was een eh, soundtrack van een, eh, van een geweldige film van een gezelschap van enorm veel muzikanten. En zingers, singer-songwriters of weet ik het, gewoon zangers. En muziek, instrumentalisten, kinderen, honden, alles mocht mee. en die trokken dus een tijdje door Amerika heen. Een prachtige tournee dus. En daar is een film van gemaakt. En die heette Mad Dogs and Englishmen. En Joe Cocker natuurlijk in de hoofdrol. Verder ook mensen als Chris Tainton zat erbij. Eh, Rita Coolidge zat er onder andere ook bij. Eh, en nog een aantal, eh, een aantal grote jongens. en Leon Russell natuurlijk als, als, als bandleider. Ehm, <clears throat> dit nummer kwam daar ook uit. de echte jazzpuristen kennen het natuurlijk nog als een liedje van Billie Holiday. Maar dit was wel een hele swingende versie van het nummer Cry Me A River. Joe Kokken. Prachtig mooi. Ehm, nou, er komt nog wat aan hoor. <clears throat> Ik, eh, vooral op die 60s LP zeg. Oh, er staan nog een paar knallers op die eraan komen de komende paar minuten. En dit is er één van. Een band die eh, rond 1968 ontstond. Opgezet onder andere door meneer L. Cooper. Eh, die uh, tijdens dit nummer alweer uit was intussen. En toen ging de band ook een hele andere kant op. Het werd een beetje wat men toen in die tijd, in 69, jazzrock noemde. En het eh, was een fantastische band. Het was een grote band ook, met een aantal blazers erbij. Eh, en die sound van die band, die herkende je bijna ook altijd meteen. Want het, was, het waren fantastische arrangementen. Um, goede muzikanten vooral ook niet te vergeten. En soms, het swingde ook nog eens een keer als een tijd. Van hun fameuze tweede LP, de beste LP ooit, die ze ooit hebben gemaakt. In dat jaar 69, ja was in 69 draaien we nu eh, een van de knallers eh, van dit. Ik heb het over Blood, Sweat and Tears. En uiteraard Spinning Wheel. pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheels, all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show. spinning David Clayton Thomas. En dan hebben Spinning Wheel. Past wel in deze Sinterklaastijd, hè, dit de deur But that wasn't too good. Zo'n mooie opmerking aan het eind van, eh, van dit prachtige nummer. Blood, Sweat and Tears. En eh, dat nummer dat heet Spinning Wheel kwam van hun fameuze tweede LP. Waar ook onder andere nog prachtige nummers als God Bless the Child op stond. En natuurlijk niet te vergeten You Made Me So Very Happy. Ook een van de hits van dit legendarische album. Blood, Sweat and Tears. Eh, ja, nu is heel anders. Eh, ik zou eigenlijk liever nog doorgaan met die 60s LP. Want die nummers vind ik gewoon beter die dan komen. Maar ja, we gaan gewoon toch maar even de, de eh, eh, volhouden. Dus dan krijgt u nu een of ander een country, count, cowboy liedje. Tammy Wynette. Stand by your man. Sometimes it's hard to be a woman. Sick. Give him all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him. Even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of after all, he's just a man. warm to come to when nights are cold and lonely. kerel, joh. En niet weglopen. Gewoon bij hem blijven. Vindt, vindt zij, hoor. Ja, <clears throat> nou ja. Moet ze wat dreigen weten. Eh, Stand By Your Man was dat. Tammy Wynette. En wij gaan door met weer iets uit de 60s. Weer een van die geweldige nummers die erin dat eh, decennium uitkwam. Eh, Roy Wood kennen we waarschijnlijk wel. De man begon ooit als, als leider van The Move ook een beetje een tegenhanger van de Who in de tijd. Eh, de Move, de Who en zo. Eh, daar was Roy, Wood de, de, de leider van. Eh, en die hadden ook weer een, een aantal knallers van hits in die periode. I Can Hear The Grass Grow en zo. maar ook deze. En die Roy Wood... oh ja, weet je wie er ook in zat in een bandje? Jeff Lynne, hè? Die man die later zou die, zou die, die Electric Light Orchestra van Roy Wood overnemen. Want na de move begon hij daarmee. Ja. En ehm, we gaan van de Move dus een prachtig nummer draaien. Blackberry Way. Blackberry Way. samen met The Move. En dat nummer, dat heette Goodbye Blackberry Way. En eh, denk niet dat u er iets met uw radio mis is. Dat u denkt, ik hoor geen stereo. Nee, kan ook niet anders, want de plaat was mono. Ja, dat kwam toch nog wel eens voor. En singeltjes, lang niet alle singeltjes in de secties werden als stereo uitgebracht. Dat gebeurde pas later weer. Eh, Blackberry Way dus. We gaan door met een, eh, weer zo'n one-hit wonder. Ja. Ik eh, ja, het liedje ken ik wel, maar als je me nou gevraagd had van welke band is dit nou een hit geweest, dan was ik het u toch, eh, had ik het u toch schuldig moeten blijven. Echt wel. Maar goed, maakt niet uit. Ik weet het nu wel. Het heet namelijk, de band heet First Class. En het liedje dat gaat over een strandmeisje. Nou, zo is eh, een beetje spin-off van de Roubaix zou ik bijna zeggen. First Class. Beach Baby. toch warm uh, met deze <laughs> temperatuur op het strand. te Toch? Hallo. De oren vriezen eraf. Gevoelstemperatuur min 5 hè, buiten. Werkelijke temperatuur iets van min 1, min 2. Maar uh, die, wind voelt, is het echt min, voelt het als aan als min 5. Ga je op strand leggen, beach baby. Hallo! En dan noem je jezelf nog first class ook. Nou, als je first class bent, dan leg je nu in een lekkere warme ontankamer met haar hoor. Dat is veel beter. Ja. Jongen, jongen. Beach Baby was dat van, eh, denk je, eh, first class beetje, beetje, beetje een eh, spin-off vind ik toch wel van, van, eh, van de roep. Battle. misschien was het wel andersom, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, het klinkt wel een beetje hetzelfde. Beach Baby, Beach Baby, Beach Baby. Nou, dit klinkt heel anders wat we nu krijgen. Want dat is natuurlijk gewoon weer het progressieve van de, van de prachtige pop- en rockmuziek uit... Eh, de jaren 60. De leider, of de leider, de grote man van deze band begon bij de Yardbirds. Ging daarna eh, vervolgens spelen bij eh, John Mayall's Blues Breakers. En werd daar eens dus langzamerhand groeide uit tot een van de grootste gitaristen van die tijd. Eh, er was altijd een beetje een strijd. Hè? Zoals je vroeger altijd de strijd tussen de Beatles en de Stones fans had. Had je ook de, de strijd tussen Jimi Hendrix en Eric Clapton. De een vond Clapton de beste en de ander vond Jimi Hendrix de beste. Oké, eh, we laten het lekker in het midden. Maar we gaan wel het nummer draaien van de superband waar Eric Clapton toen in zat met Jack Bruce en Ginger Baker. The Cream, een bandje dat maar ongeveer twee jaar bestaan heeft. Want in 68 was het alweer over met het, eh, met het verhaal. Jammer eigenlijk, want het was wel echt een super trio, om dat zo maar te zeggen. Nou, hier komt hij, Eric Clapton samen met The Cream en Sunshine of Your Love. tired eyes. I'll soon be. en Jack Bruce. En dat was het super trio The Cream uit eh, de 60 jaren. Met een van hun fantastische grote hits uit die tijd. Sunshine of Your Love. even kijken. Nou, ik heb nog een minuutje of zeven.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 other half, and half the world has all the food, and half the world. and sympathy is what we need. het einde gekomen van, eh, van dit programma. Ja, eh, gaat snel hoor, als je zo leuk bezig bent. <clears throat> Goed, dat was hem voor vandaag.